Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een groep huisartsen is boos omdat ze wel met AstraZeneca willen prikken. Dat gebeurt nu niet meer bij mensen onder de 60 jaar, na een advies van de Gezondheidsraad. De huisartsen vinden dat het onnodig paniek veroorzaakt en willen in sommige gevallen wel met het middel prikken omdat niet gevaccineerd zijn voor sommige mensen een veel groter risico is, zegt deze arts. Er is een groot verschil tussen iemand van 40 met ernstige eh, longproblemen of andere aandoeningen... of iemand die heel gezond 15 kilometer kan rennen. Dat is een individueel verschil. En ze vinden dat patiënten en huisartsen samen moeten kunnen overleggen... om te bepalen of ze het risico van bijwerkingen willen nemen. In het Katshuis hebben het demissionair kabinet en deskundigen het vandaag weer over de coronaregels. Er liggen weer wat mogelijke versoepelingen op tafel. Het openen van terrassen en winkels eind april en het schrappen van de avondklok. Dinsdag is er weer een persconferentie, dan weten we meer. de politie in Drachten in Friesland zoekt twee vrouwen die gisteravond getuigen waren van een zware mishandeling. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. Maar de vrouwen zouden het gezien hebben vanuit hun auto en het slachtoffer hebben aangesproken. Volgens de politie is daarmee erger voorkomen, maar ze vertellen niet hoe het met het slachtoffer gaat. En herinner je je dit geluid nog? was het Marswagentje Perseverance. Een maand geleden hoorden we hem daar rondrijden. Nu zou het wat anders moeten klinken op de rode planeet. NASA probeert een helikoptertje te laten vliegen, legt deze expert uit. Er wordt vijf keer waarschijnlijk gevlogen in de tijd van ongeveer een maand. Het zijn eh, vluchten van ten hoogste 90 seconden. Eigenlijk is dit ook weer een stukje technologie die we willen hebben... voor als die mensen er in, eh, in 2033 landen. Ja, tot nu toe gaat het nog niet helemaal lekker met dat stukje techniek door een computerstoring. Het experiment is even uitgesteld. En het weer nog vanmorgen vooral in het oosten nog regen. Later wordt het bijna overal vaker droog. En de zon breekt af en toe ook door. Het wordt 7 of 8 graden. Alleen in het zuiden van Limburg blijft het druilerig bij max 4 graden.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 Centraal staat eigenlijk vandaag de, de sax. Nou, iedereen kent natuurlijk de tenor of de altsax. Eh, maar er staat ook een bariton. Dat is een, als je mensen ziet bespelen, het is een vrij groot instrument. En hij heeft een lage en warme klankkleur. Een hele bekende baritonspeler is natuurlijk Gary Mulligan. En, maar ook in de pop en in de klassiek eh, wordt de, eh, de baritonsaxofoon zeker gebruikt. Dus uh, baritonspelers die uh, vanochtend tussen 10 en 12 uh, zeker langskomen... Cecil Pine, Gary Mulligan, Harry, Harry Carney... die speelde bij Duke Ellington, Serge Karloff of uh, Galof, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. Ronnie Cubber, misschien, bij George Benson. verder een aantal gitaristen onder andere Jan Akkerman, eh, Steve Howe en Carlos Santana. Verder in deze uitzending een nummertje van de Belgische eh, eh, groep Baltazar van hun nieuwste cd. En als het over de bariton gaat, kan je natuurlijk niet om de zanger Lee Hazelwood heen. Die heeft ook een hele prachtige bariton. Zangeressen die de moeite waard zijn. Claire Thiel, Shaka Khan, Dee Daniels, Jill Scott, Kari Kirkland. Een nieuwe, maar zeer de moeite waard. Trombone, Marie Bieltsen en Michael Dees en piano. Een aantal bekende mensen. Eh, Nancy Harrow, Jack van Pol, de eh, Nederlander. Hampton Horse, Jason Moran. Nou, een aantal. Hammond B3 komt ook nog voor. Brian Charette en Dr. Lonnie Smith. Saxofoon, Corrie Weeds, Archie Schep. En wat een nummertje van de ja, Nederlandse funk-jazz-formatie Tristan. Nou, het belooft veel. En we begonnen natuurlijk met dat fantastische nummer van... Eh, ja, wie kent het niet van eh, Dave Brubeck Quartet, Unsquire Dance. Prachtig nummertje. En eh, ja, dat, eh, dat vinden we allemaal heel erg leuk natuurlijk. Maar lang genoeg gekletst. Misschien herinner je je deze nog. We gaan eens even kijken of ik die zelf kan vinden. Ja, deze. herinner misschien het je nog. One. Thank you. bekende gitarist Steve Howe. En die speelde op de jazzalbum, volgens mij een cd of een LP die uitkwam in 1971. Eigenlijk een van de eh, eerste eh, jazzalbums die eh, ja, zeer vernieuwend waren. En die Steve Howe die heeft tegenwoordig ook een jazz trio. En dat is de, jazz, de Steve Howe trio. En daarom had ik nu een nummertje van horen van een cd uit 2000. Ik dacht 2019. Komt die. dat was de Steve Howe trio. En die bestaat natuurlijk uit Steve Howe zelf op eh, gitaar. En zijn zoon Dylan Howe speelt op de drums. En Ross Stanley op orgel. En het nummer wat ik liet beluisteren was het nummer Zodiac. Dit komt allemaal van de cd New Frontier. Een cd uit... Eh, eind 2019, volgens mij 2020, op de markt gekomen. Eh, leuk om weer eens oude muzikanten die, een, eh, die eigenlijk eh, beroemd en berucht zijn... weer eens terug te laten komen in de jazz. dat geldt eigenlijk ook voor een volgende gitarist... die een heel bekend nummer speelt... wat iedereen kent in de uitvoering van John Coltrane. Maar dit is Carlos Santana. we gaan het even iets anders doen, want dit gaat niet helemaal goed. We gaan het op een andere manier doen. dat was eh, Carlos Santana en John McLaughlin. Eh, het komt allemaal van het cd'tje Love Devotion Surrender uit 1973. En als je die hoes bekijkt van dat cd'tje, dat is wel een aparte hoes. Want daar staat eh, Carlos Santana en John McLaughlin staan keurig in een wit pak afgebeeld. Het is eigenlijk niet een echte Santana hoes, om het zo maar te zeggen. De, de, de uitstraling is een beetje New Age-achtig, maar het is toch echt wel jazzy-achtige muziek. Mooie cd is dit trouwens. Beetje ondergewaardeerde cd. Eh, dan kom ik bij iemand die niet ondergewaardeerd is. Een echte uh, Engelse eh, jazzzangeres waar ik echt een fan van ben. En ik zag dat die een poosje geleden toch weer een nieuwe cd had uitgebracht. Haar naam is Claire Thiel. En, de cd heet DC It Swing. En CDKS 2020. En eh, daar, daar ik het nummer van TC It's Spring. En ja, dat weten we natuurlijk allemaal. Het is april en we verlangen natuurlijk wat meer naar een wat hogere temperatuur. Maar het lijkt er niet op. Toen ik hier naartoe reed vanochtend in Zandvoort was de temperatuur 4 graden, 5 graden. Maar goed, luisteren we naar het positieve geluid van eh, Claire Thiel. When I was young I lived in a world of dreams Of moods and myths and illusionary schemes Though now I'm much more grown up I fear that I must own up To the fact that I'm in doubt of What the modern cynics shout of they say it's spring. This feeling light as a feather. They say this thing. This magic we shared together came with the weather too. They say it's May that's made me deaf as a daisy. It's made, they say whole world this crazy, heavenly, hazy hue. I'm alive on the wing. I'm the spark of a firefly's flame. Yet to me, this must be something more than a seasonal thing. Could it be spring? Those stop singing. You're what I'm clinging to. Though they say it's spring, it's you. it's merely spring. Then poets' plights are pathetic, though I'm poetic too. They say it's spring. For lovers, that's where the lure is, that evil thing. For which September the cure is, this they are sure is true that it's so that my fancy may turn into spring with a ride one inside one can find a perpetual thing did I need spring to bring the ring that you bought me though it was spring that wondrous day that you we gezellig om Claire Thiel te horen, die stem. En eh, daar word je altijd vrolijk van. En je ziet het, de zon schijnt buiten. de is een blauwe lucht. Het, ja, het belooft een mooie dag te worden. Maar wel een dikke jas aan, want het was een, graad of 4, 5 vanochtend. Eh, de jazz heeft een aantal markante figuren. En een van die markante figuren is een pianist. En zijn naam is Hampton Horse. En die meneer die werd in 1958 gearresteerd. En ze dachten dat hij een grote rol speelde bij eh, allerlei drugsoperaties. En hij kreeg een straf van 10 jaar. En eh, ja, toen zat hij op een gegeven moment in de, de, in, de, in, de, in de ziekenzaal van de gevangenis in 1961. En toen zag hij de speech van president Kennedy, de, de inauguratiespeech. En toen kreeg hij het gevoel dat Kennedy hem eh, een gratie zou verlenen. En, ja, en toen heeft hij hem een brief geschreven. En inderdaad, van de president Kennedy heeft heeft hij een, een eh, gratie gekregen en mocht hij de gevangenis uit. Dat was natuurlijk wel een jongen die wat nodige gebruikte... maar hij was niet echt een dealer in die zin. Eh, maar omdat hij niet meewerkte, kreeg hij een lange straf van tien jaar. Maar goed, hij heeft in ieder geval vijf jaar in de gevangenis gezeten. En toen hij eruit kwam, maakte hij meteen dit cd, eh, moet ik even kijken hoe die precies heette, Hampton Horse. The Green Leaves of Summer. En daar draai ik het nummertje van, Blue Skies. Hampton Halls. Eh, ja, ik zei het al, de baritonsaxofoon. En eh, een van de bekendste baritonsaxofoonspelers was natuurlijk eh, Gary Mulligan. En die heeft ooit een LP uitgebracht, de Gary Mulligan Songbook uit 1957. Daar staat het mooie nummer Venus de Milo op. En daar speelt Gary samen met Lee Konitz, alto 1 en Art Pepper al 2. Cooper, Bob Cooper tenor 1 en Bill Holman, die ook de arrangement heeft geschreven op deze cd, LP. Tenor 2 en Gary Mulligan speelt zelf de bariton. Het is een mooie geworden. Luister, trouwens, deze hele CD, eh, die hele LP is prachtig. CD moet ik zeggen tegenwoordig. Luister echt niet van Gary Mulligan. werkelijk een eh, prachtige eh, eh, cd... Voor de, zeker voor de liefhebbers van fans voor Carrie Mulligan. Het oorspronkelijke programma bestond natuurlijk uit zeven Mulligan-composities... gespeeld door, vijf, door een vijf saxofoon octet. En in, in wisselende samenstellingen op deze prachtige cd. de gitarist is Freddie Green, de bassist Henry Grimes... en de drummer Dave Bailey. Nou, daar heb ik je bijgepraat over eh, de eh, eerste van mijn rijtje bariton saxofonisten. En dan kom ik terecht bij een andere saxofonist, Corey Weeds. Een Canadese eh, ja, saxofonist die ook aardige muziek gemaakt heeft. En ik heb dan het nummertje klaargezet van hem, Sunday Morning. dat was natuurlijk de fantastische Cory Weeds. Eh, en eh, samen met het Bill Coon Quartet, Sunday Morning. En dat allemaal van de cd With Benefits, een cd uit 2012. Die Cory Weeds die had ook nog een, een, een jazzkelder. Eh, ergens volgens mij in Vancouver of zo. Dus Cory Corey ook nog eens een cd gemaakt met Peter de Daar heb ik volgens mij ook wel eens een keer iets van gedraaid. Dus uh, ja, is je de moeite waard. En eh, leuk. Maar wat ook leuk is, is de Belgische formatie Baltazar. Die heeft eh, onlangs weer een nieuwe cd uitgebracht. Een, cd'tje die heet, een cd die heet Sand. En daar staat een nummertje op. You Won't Come Around. En eh, dat vond ik wel een fascinerend nummer. Dus ik denk, dat laat ik eens een keer horen. Komt-ie. Baltazar? Het, het, het heeft een beetje te maken met een beetje campy nummers. fantastisch bent, De Belgische bent uh, Balthazar. En dat komt allemaal van de cd. Eh, die heet eh, Sand. En het is een cd'tje uit 2021. Dus vers van de pers zou ik bijna zeggen. En dit nummer heeft wel hitpotentie, zou ik bijna zeggen. Maar past ook uitermate goed in een eh, zondagochtendprogramma. En het is een campy nummer natuurlijk. Met dat beetje, ja, een beetje spanning zit erin. En dat geldt helemaal voor het volgende nummer... wat ik uitgekozen heb voor de zondagochtend. En dat is Some Velvet Morning. En dat wordt gezongen door Lee Hazelwood en Nancy Sinatra. En hij schreef dat nummer voor een tv-special van Nancy Sinatra in 1967. En het is wel een heel bijzonder nummer geworden. Eh, Lee Hazelwood met zijn uh, baritonstem, zou ik bijna zeggen. En eh, Nancy Sinatra, die klinkt een beetje als een 14-jarige. En ja, het is een, het is een beetje een... het, het, speelt een beetje in op de seksuele mystiek... die Hazelwood en Sinatra hebben gevestigd eh, hij is, hoe het zei daarvan overlaten. we werden ervan beschuldigd veel meer te hebben gedaan dan alleen zingen. Dus we besloten dat maar beter konden spelen. En eh, ja, het is zijn stem samen met de kinderlijke rol van uh, Federa, Nancy Sinatra. Komt-ie. Some Velvet Morning. know Hazelwood was gevraagd door Frank Sinatra... om zijn dochter Nancy eh, een beetje op, in het zadel te helpen. Lee Hazelwood eh, was natuurlijk zelf zanger, een beetje countryman. En eh, had natuurlijk, was ook producer en had al wat nodige hits geproduceerd. En, ja, met, en met Nancy heeft hij natuurlijk een aantal voortreffelijke nummers gemaakt. Summer Wine was een hele grote en These Boots Are Made For Walking. Kortom, ja, iemand die wel zijn vak verstaat. En hij, heeft ooit een nummer eh, op de plaat gezet... waar ik eigenlijk een beetje van ons te boven was. It was a very good year. En dat staat op de LP 40. Vlak voor zijn 40ste verjaardag vloog hij naar Engeland om daar een eh, opname te maken. En dat arrangement van die uitvoering, dat nummer uh, It Was A Very Good Year... is door heel veel eh, jazzmuzikanten ook gespeeld. Maar ik vind eigenlijk de uitvoering van Lee, Hazelwood... Het een van de mooiste arrangementen die van dit nummer bestaat. Ja, het is zelfs nog een keertje uitgevoerd door... Even kijken, Freek de Jong heeft volgens mij een Nederlandstalige versie gedaan. Nou, er zijn zoveel muzikanten die het gedaan heeft. Maar deze staat voor mij met stip op één. When I was 17 It was a very good year It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on that old village green when I was seventeen. When I was 35, it was a very good year. It was a very good year for blue-blooded girls of independent means. We'd ride in limousines their chauffeurs would drive when I was 35. the days are short. I'm in the autumn of the year. And now I think of my life as vintage wine from fine old caves. From the brim to the dregs it poured sweet and clear. It was a very good year. Ja, Lee Hazelwood. Prachtig toch? En de volgende die ik op mijn lijstje staan, dat is eh, Harry Carney. En die speelt mee bij Duke Ellington op het eh, live concert at Newport 1956. En het nummer wat ik laat horen, daar speelt hij op zijn bariton saxofoon... is Sophisticated Lady. Van deze LP, legendarische LP, live optreden zijn twee versies. De, eerste uit 50 jaar is een wat ongelukkige opname... maar het is geremasterd in 1999. En ik weet niet precies wat ik hier heb staan. Ik dacht de geremasterde. Komt-ie. geluisterd naar het eerste uur van ZFM Jazz... samenstelling presentatie Alcohol Beuving.